uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De veiligheidsdiensten in Soedan hebben de aanval ingezet tegen betogers... die al weken demonstreren bij het hoofdkwartier van het leger. Er zouden twee doden zijn gevallen en meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. De betogers willen dat de militairen, die onlangs president Bashir hebben afgezet... de macht overdragen aan een burgerregering. Er moet meer geld komen voor onderhoud en vervanging van bruggen, sluizen en tunnels. Die oproep doen organisaties die zich bezighouden met infrastructuur... waaronder de ANWB en Transport en Logistiek Nederland. Vorige maand pleitte de Algemene Rekenkamer ook al voor meer onderhoud. Minister van Nieuwenhuizen wil snel met maatregelen komen. Een hoge Noord-Koreaanse diplomaat die in een strafkamp zou zitten... zou weer zijn gesignaleerd in het openbaar. Vorige week schreef een Zuid-Koreaanse krant dat Kim Jong-chol... samen met nog vier anderen zou zijn gestraft voor de mislukte top... tussen Kim Jong-un en Donald Trump in februari. Maar gisteren liet, het Noord-Koreaanse staatspersbureau een foto zien van de diplomaat... die met Kim Jong-un een concert bezocht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft nieuwe problemen ontdekt... binnen de 737-serie van Boeing. Volgens de luchtvaartautoriteit moeten mogelijk van honderden van die toestellen... vleugelpanelen worden vervangen. Daaronder zijn ook 737 MAX-toestellen... die al sinds maart wereldwijd aan de grond worden gehouden. Het weer wisselend bewolkt en een aantal buien trekt van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het wat op en nu, is er, nu en dan is er zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee en 24 graden lokaal in het oosten. Morgen weer warm met maxima tussen de 22 en 28 graden. Eerst nog vrij zonnig, maar later op de dag neemt de kans op forse regen en onweersbuien toe.